Jan van der Putten met het NOS Journaal. De tv-actie voor Curaçao, Aruba en Sint Maarten heeft zeker 800.000 euro opgeleverd. Met de actie Samen één Koninkrijk op NPO 1 werd geld ingezameld voor voedselpakketten voor mensen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De actie was een initiatief van Cordate en Jan Dino Asporaat. In Didam bij Doetinchem zijn gisteravond laat vier mensen opgepakt nadat er was geschoten. De vier verdachten werden door agenten in kogelwerende vesten uit een huis gehaald. Op straat lagen kogelhulzen. Over de aanleiding en of er bij het schietincident in Didam iemand gewond is geraakt is niets bekend. De branchevereniging Kinderopvang is boos op een deel van de basisscholen. Ongeveer een derde heeft volgens voorzitter Felix Rottenberg niet goed of helemaal niet overlegd met kinderopvangorganisaties over buitenschoolse opvang. Bij Op1 noemde Rottenberg Tilburg, Amsterdam, Delft en Almere als voorbeelden. Volgens Rottenberg ontbrak het aan sturing bij de Rijksoverheid. Er had een centraal programma moeten zijn. Overleg tussen de partijen had extra benadrukt moeten worden volgens Rottenberg. Maandag gaan de scholen en de kinderopvang weer open. De Amerikaanse viroloog Anthony Fauci gaat voorlopig in zelfquarantaine... omdat hij in contact is geweest met een medewerker van het Witte Huis die corona heeft. Een groot risico is er niet, zegt de topadviseur van president Trump... maar hij neemt het zekere voor het onzekere. Fauci is van plan om vooral thuis te werken of op een kantoor waar alleen hij is. Ook wil hij zich elke dag laten testen. Het weer nog, vrij veel bewolking en vooral in het zuidoosten enkele buien, mogelijk met onweer.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 Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik heb heerlijke muziek. Het weer is waardeloos, dus blijf vooral lekker zitten, liggen en luisteren en genieten van de muziek. Het volgende nummer wat ik klaar heb staan komt van een verzamelcd. De 100 Best of Blue Note Limited Edition.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 Steve Houben is een Belgische saxofonist, fluitspeler en componist. Hij is geboren in 1950 in Luik in een eh, muzikale familie. Een eh, familielid van hem, eh, Jacques Peltzer, introduceerde hem in de jazzwereld. En samen zouden ze de band Open Sky Unit oprichten. In 1998 ehm, is Steve Houben in België verkozen tot de beste alt-saxofonist en Europese fluitist van het jaar. En in 2000 ontving hij de Belgische Django Doorprijs gaat luisteren naar een opname uit 1979 van Chad Baker en Steve Hauben. Het heet Deep in a Dream. cigarette Steve Hauben en Chad Baker met Deep in a Dream. Mijn ontdekkingstocht door de jazz, waarmee ik dit programma maak... brengt me af en toe op weer mooie verrassingen. Nu kwam ik nog een verzamelalbum tegen... dat heet de National Jazz Museum in Harlem, de Severy Collection. En dit is een verzamelalbum met eh, bijzondere live-opnames van, ehm, ja, van grote artiesten. En een van deze nummers heb ik meegenomen. Het is een bekend nummer. Het is de Honeysuckle Rose... En het wordt uitgevoerd door Fats Waller en Jack Teagarden. real goodness knows, honeysuckle rose. Hello, don't buy sugar. You just have to touch my cup. You're my sugar. So sweet when you stirring it up, all oh, when I'm taking no sips from your lips. Honey fairly drips confection, goodness knows. Honest Papa Rose, last on a newspaper. Waller, Jack T. Garden en Eddie Condon met The Honeysuckle Rose. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen veel Amerikaanse artiesten naar Europa. En zij werden vaak vergezeld door lokale artiesten, waaronder Guy Lafitte in Frankrijk. Hij was al een van de meest veelbelovende eh, saxofonisten in Frankrijk... maar was nog niet zo heel erg bekend bij het grote publiek. Dat veranderde in 1954 toen in Frankrijk hem de Prix Django Reinhardt was toegekend als beste Franse solist. Er is een eh, verzamelalbum van hem uitgebracht. Dat heet Guy Lafitte, His Tenorsax en His Orchestra. En daarvan ga ik een nummer draaien. Dat heet Smoking with Frank and GP. met Smoking with Frank en GP. De jaren 30 en 40 hebben natuurlijk veel goede muziek eh, opgeleverd en eh, veel artiesten. Maar het heeft ook tot inspiratie geleid eh, voor meer hedendaagse muzikanten. Waaronder Bobby Gordon en Dave McKenna. Bobby Gordon, een klarinetist, Dave McKenna, een pianist. Samen spelen zij met Frank Tate op bas en op drums... Joe Ascione in het ehm, album eh, Clarinet Blue uit 1999, You Turned the Tables on Me. Bobby Gordon op klarinet. Samen met Dave McKenna onder andere het album Clarinet Blue... en het nummer heet You Turn the Tables on Me. Ik ga verder met opnieuw een verzamelalbum... en in dit geval van Don Bias, de saxofonist. Het nummer heet Stamp. met Stamp. ga verder met Johnny Hodges. Johnny Hodges is eh, de alt-saxofonist van de band van Duke Ellington. Hij trad al toe tot die band in 1928 en speelde daar tientallen jaren mee. Duke Ellington liet ook zijn bandleden, waaronder Johnny Hodges... Ehm, zelfstandig eh, optreden en vaak werden in kleine groepen nummers uitgeprobeerd... Eh, geschreven door Duke Ellington. Maar Johnny Hodges heeft ook zelf albums geproduceerd. Waaronder het album met eh, Billy Strayhorn en die orchestra in 1961. Hij speelt daar niet alleen met Duke Ellington mensen samen... maar ook met eh, bijvoorbeeld Howard McGee en Jimmy Jones. Ik ga twee nummers draaien van dit album. Dat heet Don't Get Around Much Anymore en Girl From Joe's. Johnny Hodges. heerlijk album van Johnny Hodges samen met het Ellington Orchestra... waar onder andere Billy Strayhorn meedoet als uh, arrangeur, maar ook als bandleider. We gaan een beetje uit de oude muziek en naar de wat eh, meer moderne muziek met Bill Evans. Natuurlijk ook niet meer van deze tijd, maar hij heeft um, fix wat live opnames gemaakt... en daar eh, komen steeds meer albums van beschikbaar... En ik kwam een album tegen, dat is Bill Evans Trio Live at Lulu White uit 1979. Daarin speelt Bill Evans samen met Mark Johnson op bas en Joe Labarbara op drums. Gaat luisteren naar The Peacocks van Bill Evans. Bill Evans Trio live at White's met het nummer The Peacocks. Ik ga verder met eh, opnieuw een eh, pianist. Dat is Gonzalo Rubalcaba, een Cubaanse pianist... die de Cubaanse invloeden met de Amerikaanse invloeden... op een stijlvolle manier combineert. Hij heeft een album samengemaakt met ehm, Charlie Hayden. Het heet Tokyo Adagio. Het is uit 2015. En daar ga ik een nummer van draaien, dat heet Sandino... Gonzalo Rubalcaba met Charlie Hayden. Ja, dat waren Charlie Hayden en Gonzalo Rubalcaba. Ik ben alweer toegekomen eh, aan het einde van het eerste uur van CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Ik hoop dat u genoten heeft, maar ga niet weg. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog veel meer mooie muziek voor het tweede uur. Waaronder andere, eh, bijvoorbeeld Ruud Brink, Stan maar ook Lonnie Smit en nog vele anderen. Ik ga een klein stukje draaien van het eh, eerste nummer voor het volgende uur. Dat heet Smooth Sailing van Arnet Kop. En daar ga ik straks meer over vertellen.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 Met de actie Samen één Koninkrijk op NPO 1 werd geld ingezameld voor voedselpakketten voor mensen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De actie was een initiatief van Cordate en Jan Dino Asporaat. In Didam bij Doetinchem zijn gisteravond laat vier mensen opgepakt nadat er was geschoten. De vier verdachten werden door agenten in kogelwerende vesten uit een huis gehaald. Op straat lagen kogelhulzen. Over de aanleiding en of er bij het schietincident in Didam iemand gewond is geraakt is niets bekend. De branchevereniging Kinderopvang is boos op een deel van de basisscholen. Ongeveer een derde heeft volgens Curaçao, Aruba en Sint Maarten... heeft zeker 800.000 euro opgeleverd. Met de actie Samen één Koninkrijk op NPO 1... werd geld ingezameld voor voedselpakketten... voor mensen die door de coronacrisis in problemen zijn gekomen. De actie was een initiatief van Cordate en Jan Dino Asporaat. Suriname versoepelt de coronamaatregelen. Inwoners mogen vanaf vanavond tot 11 uur s'avonds op straat zijn. Drie uur langer dan tot nu toe. Ook mogen ze in groepen van 50 samenkomen. Dat zijn er nu nog 10. Het laatste coronageval is...